Gemiddeld verloren de Aziatische beurzen zo'n 3%. Beleggers maken zich wereldwijd zorgen dat het herstel van de economie moeizamer gaat dan verwacht. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS flink lager. Dat kwam vooral door slecht nieuws over de werkloosheid in de VS en over de begrotingstekorten van Griekenland, Spanje en Portugal. In New York eindigde de Dow Jones-index 2,6% lager nadat hij even onder de 10.000 punten was gedoken. En in Amsterdam verloor de AIX 2,9%, het grootste verlies in meer dan twee maanden. De coalitie heeft gisteravond weer op allerlei niveaus overlegd over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids. Volgens Haagse bronnen is er nog geen akkoord, al komen de partijen langzaam dichter bij elkaar. De kwestie ligt politiek gevoelig. Drie weken geleden leidde de discussie over Davids bijna tot een kabinetscrisis. De PvdA vond toen dat premier Balkenende in zijn eerste commentaar te veel afstand nam van de conclusies van het rapport. Later erkende Balkenende dat met de kennis van nu in 2003 een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest voor de oorlog in Irak. Het kabinet zei vorige maand dat het begin februari met een uitgebreidere reactie zou komen. Noord-Korea laat een Amerikaanse missionaris vrij die vastzit voor het illegaal binnenkomen van het land. De Amerikaan, een 28-jarige religieuze activist, liep op eerste kerstdag vanuit China over een bevroren rivier Noord-Korea binnen. Hij werd meteen meegenomen door Noord-Koreaanse grenswachten en sindsdien is er niets meer van hem gehoord. De Amerikaan wilde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il een brief overhandigen waarin hij hem oproept politieke gevangenen vrij te laten. Noord-Korea zegt dat de Amerikaan zijn excuses heeft aangeboden en dat hij daarom wordt vergeven en vrijgelaten. Het weer, af en toe opklaringen met kans op mist en minima tegen het vriespunt kan dat glad zijn. Overdag wat regen bij een graad of 5.